9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De VN-gezant in Irak, Janine Hennis, heeft een nieuwe verklaring uitgebracht... over de aanhoudende protesten in het land. Daarin uit ze haar zorg over de mensenrechten schendingen in de afgelopen maanden. Ze roept op tot hervormingen. In november kreeg ze kritiek omdat ze te weinig oog zou hebben... voor het geweld tegen demonstranten... en toen vooral stilstond bij de schadelijke economische gevolgen van de protesten. Hennis roept de Irakezen op tot eenheid en vastberadenheid... om de situatie in het land te verbeteren en weerstand te bieden aan buitenlandse bemoeienis en corruptie. In de Australische hoofdstad Canberra heeft een zeer zware hagelbui schade aangericht. Een kwartier lang vielen er hagelstenen zo groot als golfballen. Auto's raakten zwaar beschadigd en mensen moesten dekking zoeken. Door de zeer grote hagelstenen zijn vogels gewond geraakt... en is blad aan bomen vernield. Op andere plaatsen dreigt ook schade door verwoestende hagelbuien... zware regenval en stormen. In delen van Australië woeden al wekenlang bosbranden. De komende dagen wordt het opnieuw droger en warmer. Daardoor kunnen er nieuwe bosbranden ontstaan. De overlevingskans van mensen met kanker neemt elk jaar toe. Tweederde van de patiënten die in 2013 in Nederland de diagnose kanker kregen... was vijf jaar later nog in leven. Dat meer patiënten de ziekte overleven komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt wereldwijd nog steeds toe, meldt Oxfam Novib. Volgens de organisatie zijn ruim 2000 miljardairs samen rijker dan de 4,5 miljard mensen die 60% van de wereldbevolking uitmaken. Oxfam zegt dat de ongelijkheid onder meer toeneemt doordat de allerrijksten en multinationals minder belasting betalen. Het weer is plaatselijk glad en mistig. Waar de mist blijft hangen wordt het maximaal 3 graden. Op andere plaatsen met zon 8 graden. De komende dagen rustig en droog weer. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 8 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep. 25 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A4 richting Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp 5 kilometer file.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 Lightning, lightning, lightning. maandag 20 januari, Blue Monday. Maar niet hier op ZFM. Mijn naam is Walter Sands en ik draai alleen maar blije muziek voor je. Zoals deze, Jonathan Jeremiah. Good day, hier bij ZFM. Oh, it's like they know how I feel sleepy, watching the world.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 Yeah, this is how it feels. This is how it feels. Jonathan Jeremiah. Good Day. En dat is het, hier bij ZFM op Blue Monday. Buiten is het 4 graden op de officiële ZFM-thermometer. Het wordt vandaag 8. Lekker rustig, droog weer.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 Nee, de depressieven moeten weg, dan krijgen we veel meer ruimte. En ik hoor nu al mensen tegen elkaar zeggen, zo, nou hoor je het ook eens van een ander. Dat gezeik van mijn generatie. Ja, Joep, alles wordt minder. Wat wordt er minder? Ja, de seks wordt ook minder. De seks wordt helemaal niet minder. Nou, bij mij thuis wel. Ja, thuis. Flikker erop, man. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know, I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know, the night magic seemed to whisper and hush. You all the summer light seems to shine in your blush. you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time then I hier bij ZFM. Ja, en dan schakelen we even over naar het circuit Zandvoort... waar Jaap Koper met eh, Robert van Overdijk gepraat heeft... over de ontwikkelingen op het eh, circuit en alle mooie dingen die eraan komen. Nog 102 dagen en dan rijden ze hier door Zandvoort. Dit is Jaap Koper samen met Robert van Overdijk. Ik praat ook nog eventjes bij met eh, de algemeen directeur van het circuit. Maar ook als directeur van de Dutch Grand Prix. En in die hoedanigheid vraag ik hem ook, Robert van Overdijk. Ehm, want eh, bij de presentatie kwamen weer die ideeën en over de invulling van het evenement een beetje naar voren. En ik denk dan wel eens, waarin eh, ja, onderscheiden jullie je dan in positieve zin van het woord? Nou, dat, eh, weet je, uiteindelijk komt dat nu meer en meer naar boven. Hè? De, de, onze titel is de Ultimate Race Festival. Mhm. Eh, en en, en misschien wel het mooie aan dit hele verhaal is dat wij met drie bedrijven, Sportvibe, TIG en Circuit Zandvoort, hè, mhm. dat we werken aan, eh, aan die Dutch Grand Prix. Dat eh, de meeste, zeker in ons MT- en directieteam, niet eens een hele directe link hebben met de autosport. Mhm. ik loop hier, zoals je weet, eh, zelf ook pas anderhalf jaar rond. Mm Ben niet eh, gepokt en gemazeld in de autosport. Ehm, en, en, en met name het deel om de race heen eh, de ideeën die we, die, die we daarbij hebben en die creativiteit die we denk ik inbrengen, komt vooral ook vanwege het feit dat we allemaal een andere achtergrond hebben. En, en dat begint nu eigenlijk wel een beetje naadloos in elkaar eh, te passen. Het is eigenlijk een puzzel die opgelost moet worden. Ja, nou ja, absoluut. Kijk, uiteindelijk is er voldoende kennis voor zo'n raceprogramma. En de FIA en de FOM pakken ook daar hun eigen rol in. Maar alles wat je eromheen moet organiseren, nou, daar zul je toch zelf met ideeën moeten komen. En, en, en omdat we allemaal uit een andere eh, branche komen, ik kom dan uit de evenementenbranche, eh, waarbij je ook eh, de, de invloed van dance-events en grote muziekfestivals, ah, die brengen wij dadelijk allemaal in in dit evenement. En dat maakt het evenement denk ik zo uniek. Ja, ehm, ja nou zonder eh, helemaal eh, de kaarten op de tafel eh, te gooien van wat er dan precies gaat gebeuren. Maar ik kijk ook in het perspectief in de wereld hè, waar misschien deze ideeën nu tot uitvoering gaat komen. En dat er dan op een gegeven moment, wat doen die gekke Nederlanders nou? Nou ja, dat, sterker nog, dat, die reactie kregen we wel eens van de FOM. Hè? Eh, wij, wij hebben denk ik vragen aan Formula One management gesteld. Waarvan zij ons aankeken, Crazy Dutchies. Die vraag hebben we de afgelopen jaren nog nooit gehad vanuit een andere organizer. Hè, dus, ehm, en dat gaat hopelijk ertoe leiden dat we één een schitterende race hier hebben. Eh, met, met een enorme oranje gekte vanwege de populariteit van Max. Maar dat mensen als ze thuiskomen ook denken van joh, ah, die race was schitterend. Maar alles eromheen, ik had niet eens verwacht dat het zo leuk, groots, apart zou zijn. Dat dat alleen al een onderdeel is waarvan, waardoor mensen zeggen... daarom wil ik er volgend jaar gewoon weer bij zijn. Ja, want de kritische vraag die ik dan eh, even tussendoor stel is... ja, want eh, mensen kijken ook naar de beurs en wat ze uitgeven voor een kaartje. Nou, eh, dat, is zeker zo. Hè. Eh, eh, en daarom, en ook dat was nieuw voor Formula One Management, hebben wij gezegd: laten wij dan die vrijdag wat, er eigenlijk, wat eigenlijk een dag is die er altijd maar een beetje bij hangt. Laten we die nu samen met Jumbo omarmen. En Jumbo heeft hem omarmd. Om te kijken of dat we tegen schappelijkere prijzen middels supermarktacties ook die wereld van de Formule 1 kunnen brengen naar mensen die dat gewoon niet allemaal zomaar kunnen betalen. Dus dat we die doelgroep veel groter maken. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. En vergis je niet, die vrijdag met twee vrije trainingen, dat is het allereerste moment dat de huidige Formule 1-coureurs met een Formule 1-auto kennis maken met het circuit. Dus dat dat spektakel gaat worden, dat lijkt me een helder verhaal. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.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 just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey. ZFM. Ja, en dan is het bijna half tien. En dan weet je het, hè? Jazz is niet eng, ook op deze Blue Monday. En we zijn een minuutje te vroeg, maar ik draai hem gewoon. We draaien gewoon een lekkere jazzplaat. Beetje in de traditie zoals we ze op zaterdagmiddag draaien in ons nieuwe jazzprogramma. Een beetje toegankelijke poppy jazz. En eh, ja, Blue Monday, dat kan maar één plaats zijn. Feeling good. Michel Bublé.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 You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, yum, yeah. that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word slippers on with a smile on my face en dat was hem, de nieuwe Justin Bieber hier bij ZFM, waar het 9 uur 36 is. En we doen niet mee met Bloom Monday. Hoewel, zoveel vrolijke muziek, misschien wordt er depressief van. Maar we zijn alleen blije muziek tot 10 uur. En je wordt wacht van het Hooizal, de Ferris. Lekkere jaren 90 disco. Ja, 80, 60 misschien wel, 70. Ja, zoiets. En kijk ook een keer naar dat clipje waar al die dansjes gedaan worden. In ieder geval, dit is ZFM. Goedemorgen Zandvoort, maandag 20 januari. 104 dagen tot de Formule 1. Hier bij ZFM waar het 9 over half 10 is. En we gaan nog even terug naar het circuit Zandvoort... waar Jaap Koper met Robert van Overbeek sprak. En het gaat nu vooral over de baan komen we eigenlijk ook meteen op de baan en eh, de manier eh, waarop dat proces eh, verloopt. Want ook daar in de presentatie zei je iets daarover. Hè, over van, want ja, de VIA kijkt ook mee. Nou ja, uiteraard kijkt de VIA mee. De VIA is uiteindelijk degene die het stempeltje moet zetten op dat het circuit goedgekeurd is volgens de Grade 1 licentie. Mhm. en dat, dat, dat, ik, ik merkte dat daar bepaalde zaken omheen leefden van joh eh, eh, eh, je, dadelijk lever je je plan in of lever je een circuit op. En dan zegt de FIA, ja maar zo, zo willen we het helemaal niet. Nou, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dat zou natuurlijk ook heel raar zijn. Dus dat betekent dat het ontwerp van het circuit en de manier waarop we het nu aan het opbouwen zijn, dat de FIA daar vooraf bij betrokken is. En gedurende het werk de FIA ook gewoon, nou, wat zal het zijn, twee, drie wekelijks gewoon de voortgang komt controleren. Dus die komen niet meer voor verrassingen te staan straks. Is dat ook een beetje een bewuste keuze om het een beetje ook transparant eh, te doen richting zo'n belangrijke organisatie als de VIA? Nou, ik weet niet hoe dat het eh, op andere circuits ooit is gegaan, maar het klinkt mij logisch dat het altijd zo gebeurt. Hè? Dus zorg nu dat je betrokken bent, dat als je, dan, dan, dan heb je het ook nog zo voor elkaar dat als er gedurende het traject iets is wat aangepast moet worden, dan heb je ook nog ruim de tijd om het aan te passen. Want ik ga ook even terug naar bijvoorbeeld eh, de dag dat de Formule 1 ook aangekondigd eh, werd. Hè? Eh, toen stond er een sterretje bij Zandvoort van dat er ook nog een soort council moet beslissen over de uiteindelijke besluit of Zandvoort dan ook echt daadwerkelijk die Formule 1. Hè? Dat heeft dus te maken met die Great One waar jij het net over hebt. dat heeft alleen daarmee te maken. Eh, en in de tussentijd eh, zijn er leden van die council hier al een aantal keer geweest. Michael Masi, zeg maar de wedstrijdleider van de Formule 1, heeft ook al een bezoek gebracht aan het, eh, aan het circuit. en dat zal de komende periode ongetwijfeld nog een aantal keer gaan gebeuren. En daar heeft dat mee te maken. Wat zijn jouw indrukken van die mensen? Nee, de indrukken is dat zij ook af en toe ongelooflijk verbaasd zijn hoe snel het allemaal gaat. Mhm. Eh, dat wij dit überhaupt gewoon in deze tijd voor elkaar krijgen. Eh, en, en, zien een circuit ontstaan wat toch nog een beetje aansluit bij de gedachtegang van Charlie. Hè? Eh, Weile Charlie Whiting, hè, helaas vorig jaar overleden. Die dit echt een oldschool circuit wilde houden. Nou, dat gebeurt ook, want de grindbakken blijven intact. En natuurlijk moeten we voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Dus je hebt dadelijk een oldschool circuit qua karakter van de baan. Met twee unieke kombochten. Die heeft natuurlijk gewoon niemand. En het voldoet aan de laatste veiligheidseisen. Ah, ik denk dat de FIA daar ook gewoon met een, met een trotse blik naar kijkt. Oh yes I do I'd rather be with you until that day will fly away I just love that smiling face in the early sun If I can't have you to myself, then life's no fun I'd rather be Oh, if I can just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. live never be with you until I'm through. Oh yes I do. I'd never be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. baby. Betsy Collins. Hier bij ZFM waar het kwart voor tien geweest is. Blue Monday, maandag 20 januari. En we draaien alleen maar blije muziek zoals deze. Dus I'd rather be with you. En we gaan door met Don Farden. I'm alive. Die kent toch ook iedereen? Farm, I'm Alive. Hier bij ZFM waar het 10 voor 10 is. Ja, en dan weet je, dan gaan we naar de klok van 10. Dan gaan we een beetje gas geven. Zoals met deze, Dua Lipa. ZFM. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One Kiss, de betoverende kus van Dua Lipa hier bij ZFM waar het 7 voor 10 is. Ja, Blue Monday, blije muziek. Dan kun je toch eigenlijk maar één plaat draaien. Hier is die, de enige echte Kereme van Julio Iglesias bij ZFM.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 Als die tenminste doet. Nou, ik hoor hem niet. Zul je net zien, Blue Monday. Daar is hij. Phew, gelukkig nog. It's not want to be loved by anyone. It's not want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone.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 Mag natuurlijk niet ontbreken op deze feestelijke uitzending. Lekkere, vrolijke uitzending op Bloom Monday. 20 januari 2020 alweer. Dat is het. Goed, gaan we naar de klok van 10 uur. Mijn tijd zit erop voor vandaag. Zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ik heb het niet gehoord, de uitzending. Maar het schijnt een hele goede, goede uitzending geweest te zijn met, eh, met interessante interviews. Dus blijf luisteren hier naar ZFM. Morgen zit Gerloogman hier. Ik ben er woensdag weer met een normale uitzending, voor zover het normaal kan zijn.